Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bestuur van Morris stapt op. Bij dat meldpunt kunnen slachtoffers van ongewenst gedrag in bijvoorbeeld de media terecht. Dik een week geleden vertrok de voorzitter al nadat de Volkskrant met een artikel kwam over de werkcultuur bij NOS Sport. Daarin wordt de man van de voorzitter, Tom Egbers, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Nu zegt het bestuur dat zij zelf onderwerp van gesprek zijn geworden en dat ze daarom opstappen. Het meldpunt blijft wel gewoon bereikbaar. Goed nieuws voor medewerkers in de jeugdbescherming. Jaren geleden trokken ze al aan de bel over de werkdruk... en er zijn nu eindelijk afspraken gemaakt om daar iets aan te doen. Sabrina werkt in de jeugdbescherming. en Zij waarschuwde eerder dat de druk ook problemen opleverde... voor de kinderen die ze probeert te helpen. Denk aan een kind wat onveilig gehecht is... en jij moet een kind op vijf verschillende woonplekken neerzetten. Dat zijn gewoon per definitie gevaarlijke situaties... want daarmee eh, zet je iemand in de maatschappij die eigenlijk door het systeem hevig getraumatiseerd is. Het aantal kinderen per medewerker gaat binnenkort omlaag. Een nadeel daarvan is wel dat de wachtlijsten verder zullen groeien. een zeilboot op de Grote Oceaan heeft wel heel veel pech gehad. Het scheepje was van de Galapagos-eilanden op weg naar Frans-Polynesië... toen het halverwege op een walvis botste. Binnen een kwartier was het schip gezonken. De bemanning kon overstappen op een reddingsbootje en is tien uur later gered. De Britse oud-premier Boris Johnson moet vanmiddag met de billen bloot tegenover een onderzoekscommissie. Die heeft onderzocht of hij tegen het parlement heeft gelogen over de feestjes in zijn ambtswoning. Beter bekend als Partygate kan wel eens het einde zijn van de politieke carrière van Johnson, denkt correspondent Arjen van der Horst. Van hem werd altijd gezegd, hij is de kat met negen levens. Hè? De politicus met die keiharde anti-aanbaaklaag tegen welk elk schandaal afketst. Maar ja, vorig jaar hebben we al gezien dat ook die anti-aanbaaklaag een houdbaarheidsdatum heeft, want hij viel als premier. En ook binnen zijn partij zijn steeds meer mensen hem zat. Het weer nog veel grijs en er trekken buien over het land. Alleen in het oosten en Limburg is het droog. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer alleen vertraging nog bij Alkmaar. Op de N242, dat komt door een storing bij de Leegwaterbrug. De brug is in beide richtingen dicht in de N242 Alkmaar Middenmeer. De vertraging is ongeveer 10 minuten tot een kwartier...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 Voordat we naar de titelsong luisteren, zijn eerst I'm on Fire en Dancing in the Dark aan de beurt. albums uit 1985. Your Back werd een klein hitje en California Calling en Passing Friend zijn twee tracks die terug te vinden zijn op datzelfde album. Crossroads, Sterren van Toen. In de rubriek Sterren van Toen blikt Kees terug op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. get out. is een programma boordevol afwisseling. Losjes gebaseerd op Emmylou Harris haar relatie met Graham Parsons. Het album vertelt het verhaal van een personage genaamd Sally Rose, een zangeres wiens minnaar en mentor een hardlevende, zwaar drinkende muzikant onderweg wordt vermoord. Eerste titelsong en daarna nog White Line en The Sweetheart of the Rodeo. they never got that far. But he was last seen in that 59 Minnesota, and Sally was born in the Black Hills of Dakota. She was washed in the blood of the dying. warm aanbevolen. Triple play. Triple play. lid van The Police toen hij zijn eerste soloalbum The Dream of the Blue Turtles opnam. Dat was in 1985. Fortress Around Your Heart balanceert strakke coupletten met een heerlijk open refrein en is een van de weinige nummers uit Stings solo carrière die zich kan meten met de beste singles van The Police. Shadows in the Rain en If You Leave Somebody Set Them Free staan eveneens op dat album. Triple play. Triple play. Triple play. What key is this in? Wait, wait. What key is it in? Woke up in my clothes again this morning. waar de nostalgie van afdruipt. Het USA for Africa Project begon als een idee van Harry Belafonte voor een benefietconcert met zwarte muzikanten. Eind december 1984 belde Harry Belafonte op zoek naar artiesten om deel te nemen Ken Cragen, die een indrukwekkend aantal talenten beheerde, waaronder Lionel Richie. Cragen overtuigde Belafonte ervan dat ze meer geld konden inzamelen en een grotere impact konden maken met een origineel nummer. Belafonte ging akkoord en Richie kwam aan boord om te helpen. Het werd een gigant van een succes. Dit nummer gaat over een prostituee of stripper die zichzelf liever als een privédanseres beschouwt en beschrijft hoe leeg ze zich van binnen voelt.